Bij acht modellen, waaronder de Igo en de Avensis, bestaat een kleine kans dat het gaspedaal na het intrappen blijft hangen. In de Verenigde Staten zijn al ruim 2 miljoen Toyota's teruggeroepen... nadat bij ongelukken door een vastzittend pedaal meer dan 15 mensen waren omgekomen. De internetpeiling van de ANWB over de kilometerheffing is in een week tijd al 375.000 keer ingevuld. De site waarop de vragen kunnen worden beantwoord is af en toe nog steeds overbelast, zegt de ANWB. De bond gaat ervan uit dat de peiling genoeg informatie oplevert om advies te kunnen uitbrengen over de kilometerheffing. De ANWB internetpeiling kan nog 2,5 week worden ingevuld. Een jury in de Amerikaanse staat Kansas heeft een man schuldig bevonden aan de moord op de prominente Amerikaanse abortusarts George Tiller. Die werd vorig jaar mei in een kerk door het hoofd geschoten. Tiller kwam er als een van de weinige Amerikaanse artsen openlijk voor uit dat hij een abortuskliniek runde. De moordenaar, die heeft toegegeven dat hij een fel tegenstander van abortus is, kan levenslang krijgen. In Den Haag heeft een verdachte de voorzitter van het gerechtshof aangevallen. De man stond terecht voor diefstal met geweld met dodelijke afloop. Het leek alsof hij de rechter een papier wilde geven toen hij plotseling over de tafel sprong en de voorzitter van het hof bij de keel pakte. Een bode kon de rechter ontzetten. De verdachte werd afgevoerd, de rechter raakte niet gewond. In de Eredivisie is vanavond een wedstrijd gespeeld. Willem II won in eigen huis het tegen RKC Waalwijk met 2-1. Daardoor is Willem II opgeklommen naar de 15e plaats. RKC blijft 18e en laatste van het weer, winterse buien met kans op veel sneeuw. De kans op gladheid is groot. Vannacht gaat het hard waaien, vooral aan de kust. Temperaturen rond het vriespunt. Morgen blijft het winters met maxima van 1 graad in het binnenland tot 4 aan de kust. Dit was het NOS Journal.